Goedemorgen, ik ben Dielke Deertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De rijkste Nederlanders betalen een stuk minder belasting dan gedacht. Staat in een nieuw onderzoek van het CPB. Zo is de allerrijkste 1% van de mensen 20% van wat ze verdienen kwijt aan de belasting. De rest in verhouding veel meer. En dat komt doordat rijke mensen op meerdere manieren aan geld komen, legt deze onderzoeker uit. Ja, hun inkomen komt eigenlijk vooral uit winsten. Winsten van bedrijven, beleggingswinsten. En al dat soort inkomens is ja, veel minder belast dan een gewoon eh, looninkomen. Over geld uit een bedrijf hoef je dus minder belasting te betalen dan over een gewoon salaris. Een flinke prof plofkraak in een winkelcentrum in Apeldoorn vannacht. Van de gevel van de winkel waar de pinautomaat in zat is nog maar weinig over. Twee jongens gingen er gauw vandoor op een scooter. Of ze geld hebben meegenomen is niet duidelijk. Een bijzonder liefdesverhaal uit Thailand. De kustwacht daar heeft deze week een man uit een roeiboot gered. Hij was al drie weken onderweg om zijn vrouw in India weer te kunnen zien. Maar door een foutje in zijn kompas dreef de man alleen maar wat rondjes en kwam hij niet in de buurt van India. Het stelletje heeft elkaar door de coronacrisis al twee jaar niet gezien. Aan wal komt hij nu eerst even op adem en dan hoopt hij later alsnog bij haar te kunnen komen. Een drama voor voetballand Italië. De regerend Europees kampioen en viervoudig wereldkampioen is er niet bij op het WK in Qatar. Italië werd gisteravond in de play-offs het slachtoffer van een gigantische stunt van Noord-Macedonië. Dat landje scoorde onverwacht in de blessuretijd het enige doelpunt van de wedstrijd. De Italiaanse commentatoren konden het nauwelijks geloven. Attenzione dramma assoluto e totale. Italië was er het vorige WK ook al niet bij. Het weer, de dag begint vrij koud, maar straks gaat de zon weer volop schijnen... en dan loopt de temperatuur op naar 15 tot 18 graden.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 De NAVO en de VS zijn bang dat Rusland andere middelen gaat inzetten... nu de opmars in Oekraïne lijkt te zijn gestokt. Nederlandse boeren hamsteren veevoer... uit angst dat veevoerfabrikanten door de oorlog in Oekraïne minder kunnen leveren. Dat meldt het FD. De Oekraïne en Rusland zijn belangrijke leveranciers van grondstoffen van veevoer. En in Nederland dragen de sterkste schouders niet de zwaarste lasten als het gaat om belastingen. Dat zegt het Centraal Planbureau. De rijkste Nederlanders betalen een stuk minder belasting dan tot nu toe werd gedacht.